Dik de met het NOS Journaal. Op bedragen van al 380 euro te staan. Dat blijkt uit een wetsvoorstel van minister Donner dat morgen in de ministerraad wordt besproken. Volgens Donner past het dragen van een boerka niet in de open Nederlandse samenleving... die uitgaat van de gelijkwaardigheid van man en vrouw. Andere gezichtsbedekkende kleding, zoals een integraal helm of carnavalsmaskers, vallen niet onder het verbod. Als het kabinet morgen met het voorstel instemt, gaat het eerst nog voor advies naar de Raad van State. In Zoetermeer is een middelbare school gesloten na bedreigingen via internet. Op Twitter werden de afgelopen dagen twee meisjes van het Oranje Nassau College bedreigd. Een van de twee zou vandaag rond het middaguur worden doodgeschoten. Daarom heeft de Zoetermeerse school vanmorgen besloten alle leerlingen naar huis te sturen en de deuren te sluiten. De politie heeft een jongen van 16 aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het plaatsen van de dreigtweets. Gemeenten geven voorlopig alleen een identiteitskaart aan mensen die hem dringend nodig hebben. Wie minder haast heeft wordt op een wachtlijst gezet. Er is een stormloop op ID-kaarten ontstaan omdat de Hoge Raad vorige week bepaalde dat de kaart gratis moet zijn. Gemeenten nemen voorlopig alleen aanvragen met een hoge prioriteit meteen in behandeling. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die nu geen identiteitsbewijs hebben of die een ID-kaart hebben die bijna is verlopen. In Noorwegen zijn door een brand op een cruiseschip twee opvarenden omgekomen. Twee mensen raakten gewond en er zijn twee vermisten. De ruim 250 andere opvarenden zijn ongedeerd, onder wie twee Nederlanders. De brand brak uit in de machinekamer toen het schip vlak bij de haven van Ålesund woer, in het westen van Noorwegen. Bemanningsleden hebben het vuur geblust waarna het cruiseschip naar Ålesund voer. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Het 16 jaar oude cruiseschip was op weg van het Noorse bergen naar de uiterste noordelijke streken boven de Poolcirkel. Het weer dan nog bewolkt, ook af en toe zon vanmiddag. Het blijft droog, bij een temperatuur van een graad of 18. Morgen eerst zonnig en droog, later mogelijk lichte regen in het zuidwesten. In het weekende bewolkt en regenachtig.